Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Twee psychiatrie handlangers hebben mogelijk 1600 mensen onterecht aan een persoonsgebonden budget of een uitkering geholpen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van het strafdossier. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er enkele tientallen miljoenen euro's ten onrechte zijn uitgekeerd. De zogenaamde patiënten waren kerngezond. Volgens het OM stelden de verdachte tegen betaling van soms wel 5000 euro valse medische verklaringen op. Mensen werden bijvoorbeeld schizofreen verklaard. Om controleinstanties om de tuin te leiden kregen ze medicijnen, zodat ze tijdens gesprekken bij bijvoorbeeld het UWV een apathische indruk maakten.